Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe... yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? yesterday. Love was such an easy game to play. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens eh, uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. Mhm. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je toen het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, vind ik, heeft, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et Camille se méfie des gourmets il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que des d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et eh bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant Just le mariage. mariage. Salvatore Ademo, Die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de 50 plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met uh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 ABBA, uh, A, ABBA bedoel ik. niet ABBA, ABBA. Oh, ABBA. ABBA. Eh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, Aida Mission Balsaba. Ramona, they're ringing out a song of I pray. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down.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 Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. Voor luisteraars thuis, eh, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, eh, dus- hij is een beetje, hij is een beetje, <laughs> zijn we een beetje te plagen hier.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 Tongue, skin, rascals, morphs, walkers, even keep Chegwin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last the naked out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleeping, walking, living, loving, loving, loving, loving, loving. Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, does all this money really have to go to charity? Ah, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, you're Beverly they take them. I Dat waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. Ze woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil.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 Whisper to me Tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind. I've got to know. Should I hang up, or will you tell him?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 <laughs> nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo dulu, tempo dulu, in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng, telor, sayur lodeh, tahu petis buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen, zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij oceaan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Mine eyes have seen the of the coming of the Lord.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 I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much yeah.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 Vicepresident Suleiman zei bij die gesprekken dat er een comité komt dat wijzigingen gaat voorstellen in de grondwet en voor het presidentschap. Er komt bijvoorbeeld een maximum zittingstermijn voor een president en er kunnen zich meerdere kandidaten melden. Verder zegt de regering onder meer persvrijheid toe en het opheffen van een aantal noodwetten, maar Mubarak blijft tijdens de overgangsperiode aan als president. De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken heeft alle activiteiten van de partij van president Ben Ali opgeschort. Alle kantoren van de partij blijven gesloten totdat justitie zich heeft uitgesproken over een verbod op de partij. De Tunesische autoriteiten zeggen dat de maatregelen nodig zijn om de nationale belangen te beschermen en te vermijden dat de veiligheidssituatie wordt bedreigd. De maatregelen volgen op een aantal gewelddadige incidenten. Volgens veiligheidsfunctionarissen zijn die veroorzaakt door aanhangers van de verdreven president Ben Ali... die op die manier chaos zou willen creëren en de macht weer zou willen overnemen. De Noord-Ierse gitarist Gary Moore is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hits Still Got the Blues en Oh Pretty Woman. Naast zijn carrière was Moore jarenlang gitarist van de Ierse band Thin Lizzy. Hij werkte samen met grote artiesten als Bob Dylan, B.B. King en Albert Collins. Moore begon al op jonge leeftijd met optreden en was daardoor als tiener al beroemd in zijn woonplaats Belfast en omgeving. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden. Het weer. Vannacht neemt de wind in kracht af. Alleen langs de noordkust is de wind nog, vannacht nog krachtig tot hard. Verder is het bewolkt met een enkele opklaring. De minima liggen rond 6 graden. Morgen bewolkt met in het zuidoosten ook af